uur. Jurjen boekraad met het NOS Journaal. De Amerikaanse saxofonist David Sanborn is overleden. Sanborn was zesvoudig Grammy-winnaar. Onder meer voor zijn jazzalbums Straight to the Heart, Double Vision en Close Up uit de jaren 80. Hij was een veelgevraagd saxofonist en werkte samen met artiesten als Paul Simon, David Bowie, Bruce Springsteen, James Brown, Stevie Wonder en The Rolling Stones. Sanborn leed sinds 2018 aan prostaatkanker, maar trad tot voor kort nog op. David Sanborn was 78 jaar. In de Amerikaanse stad Baltimore hebben bergingswerkers delen van de ingestorte Francis Scott Key-brug opgeblazen. De verkeersbrug stortte eind maart grotendeels in nadat een containerschip tegen een van de pijlers was gevaren. Zes mensen kwamen om het leven en het scheepvaartverkeer naar de drukke haven van Baltimore kwam stil te liggen. Het opgeblazen brugdeel lag tegen het vrachtschip aan, waardoor dat niet kon worden weggesleept. De laatste brugdelen die nog op het schip liggen worden nu bekeken... waarna het schip naar verwachting binnen een aantal dagen loskomt. Van alle beroepen hebben politiemensen, brandweerlieden en conducteurs... de grootste kans om dagen werk te missen door een bedrijfsongeval. Tussen 2021 en 2023 ging het gemiddeld om 6,3 van de politie- en brandweermensen... en 5,5 van de conducteurs. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO. Bij een Israëlische luchtaanval op een VN-auto in de Gazastrook... is een buitenlandse medewerker van de Verenigde Naties gedood. Een ander raakte bij de aanval gewond. Sinds het begin van de oorlog zijn er 188 Palestijnse VN-medewerkers om het leven gekomen. Het is nu voor het eerst dat er een buitenlandse VN-medewerker is gedood. Volgens Indiaanse en Amerikaanse media gaat het om een 46-jarige man uit India.